Mariette Krol met het NOS Journaal. Van dit jaar het grootste kwartaalverlies in zijn geschiedenis geleden. Ruim 700 miljoen dollar. Dat is ruim twee keer zoveel als vorig jaar. Analisten hadden al grote zorgen over de productie van de elektrische auto's. Tesla loopt flink achter met zijn nieuwste model. Eind vorig jaar waren er 2500 van gemaakt... terwijl topman Musk er 20.000 had beloofd. In de Bijlmer in Amsterdam is iemand doodgeschoten. Even na 11 uur werden er in een woonwijk schoten gelost. Volgens de politie is nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren. Een tweede slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft iemand aangehouden en een deel van de wijk Bijlmer-Oost is afgezet voor onderzoek. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In Nuenen in Brabant is een 51-jarige man aangehouden nadat de politie zijn vader dood had gevonden in zijn appartement. De vader van 84 had daar wekenlang gelegen. De politie viel het appartement zondag binnen na meldingen van buurtbewoners. Die hadden de man al lang niet gezien en zagen vliegen op de ramen. De zoon zou meerdere keren in het huis zijn geweest... en het overlijden van zijn vader verborgen hebben gehouden. Hij zou niet betrokken zijn bij de dood van zijn vader. Atleten die na de Olympische Spelen nog recht hebben op een medaille... moeten alsnog een waardige huldiging krijgen. Dat vindt het Internationaal Olympisch Comité. Bij dopingtests van sporters die meededen in Peking in 2008 en in Londen in 2012... zijn meer dan 100 atleten positief bevonden. Zo'n 75 van hen hadden een medaille gewonnen.